uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In navolging van de LTO stapt ook de NAJK uit het overleg over het landbouwakkoord. Volgens de belangenbehartiger voor jonge agrariërs... zijn de onderhandelingen nu onhoudbaar geworden. Gisteren maakte boerenorganisatie LTO bekend... niet meer verder te willen onderhandelen over het landbouwakkoord. Volgens de LTO-voorzitter heeft het kabinet niet genoeg gedaan... om boeren een perspectief te bieden. Boerenorganisaties begrijpen het besluit. Volgens Agractie zadelt het kabinet boeren op met een torenoog eisen... maar geeft het niet thuis als de rekening betaald moet worden. De Amerikaanse president Biden heeft zijn Chinese collega Xi Jinping een dictator genoemd. Dat deed hij tijdens een bijeenkomst om donaties te werven in Californië. Biden zei ook dat Xi zich schaamt over de ophef rond de Chinese ballon die in het Amerikaanse luchtruim vloog. De uitspraken van Biden komen ruim een dag na de ontmoeting tussen Xi Jinping... en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken. Blinken was juist in China om de relatie tussen China en de VS te stabiliseren. De Peruaanse oud-premier Betsy Chavez is opgepakt. Ze wordt verdacht van samenzwering tegen de staat... en deelname aan een koepoging door oud-president Pedro Castillo... Chavez heeft meerdere keren ontkend betrokken te zijn bij Castillo's poging om het parlement te ontbinden. Castillo werd in december afgezet en gearresteerd. Bij protesten voor zijn vrijlating kwamen in Peru tientallen mensen om het leven. De vermiste duikboot heeft aan boord nog zuurstof voor ongeveer 2,5 dag. Sinds zondag is er geen contact meer met de onderzeeër... die op een expeditie was naar het wrak van de Titanic. Volgens de Amerikaanse kustwacht hebben de zoekacties tot nu toe niets opgeleverd. Het weer. Het bekoelt af naar een graad of 14. De komende dag blijft het droog met af en toe zon... en het wordt maximaal 21 tot 25 graden.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 oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh Ja. get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me.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 Hold on a minute. Hold on a minute. Hold on a minute. Hold on a minute. Hold on. Hold on. Hold on, baby. Hold on, baby. Don't let go of my body. Well, hold me, baby. Holding on. Hold on to my body.